Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de verdachte auto is Utrecht explosieven aangetroffen. De auto wordt nu opgetakeld om te kijken of er iets aan de onderkant zit. De politie en de explosieve opruimingsdienst zijn de hele middag met de auto bezig geweest. Die stond al een paar dagen bij het Aakplein in het westen van de stad. Waarom de politie vermoedde dat er explosieven in zaten is niet duidelijk. Aan het begin van de middag zijn tientallen huizen uit voorzorg ontruimd. Burgemeester Verve van Schiedam heeft haar ontslag ingediend. Reden is de aanhoudende negatieve publiciteit over haar en haar gezin, schrijft ze in een toelichting. Naar Verve loopt een onderzoek van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Ze wordt er onder meer van beschuldigd dat ze er vanwege een privéconflict met een aannemer voor zorgde dat hij geen gemeentelijke opdrachten meer kreeg. De VVD'er Verve was burgemeester van Schiedam sinds 2006. Minister Donner heeft een nieuw plan voor extra huurverhogingen in gebieden met woningschaarste. Een eerder plan werd door de Tweede Kamer afgewezen. Donner wil de huren alleen extra verhogen in regio's met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. De maximale huurstijging voor nieuwe huurders is 120 euro. Voor zittende huurders verandert er niets. De Woonbond waarschuwt voor een explosie van de huurprijzen zonder dat daar extra kwaliteit tegenover staat. Omdat de huren alleen voor nieuwe huurders omhoog gaan, zou het ook nog de doorstroming belemmeren. Minister Opstelten zegt dat hij ruimschoots voldoet aan zijn toezeggingen over de politiesterkte. Hij had de Tweede Kamer beloofd dat er 49.500 politiemensen beschikbaar zouden zijn voor opsporing en handhaving. Uiteindelijk waren het er eind vorig jaar ruim 49.700, schrijft hij aan de Kamer. Opstelten benadrukt overigens dat kwalitatieve doelstellingen belangrijker zijn dan getalsmatige. De politiebonden klaagden vandaag dat de politie er zoveel taken bij krijgt dat de slagkracht in gevaar komt. Het weer. De buien trekken vanavond weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Overdag van het westen uit opnieuw buien. Het wordt dan tussen de 18 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 3 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten 5 kilometer. A4 richting Den Haag bij hoogmaat ook nog 5. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Kooimeer 3 kilometer. De ring Amsterdam, de A10 westrichting richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. En op de A12 Utrecht naar Den Haag op de parallelrijbaan 4 kilometer tussen Hooggraven en het Oude Rijn. A13 richting Rotterdam bij Delft 3 en verderop voor knooppunt Kleinpolderplein ook 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. En op de andere rijbaan ook 3 kilometer. A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer. Daar staat een auto stil en die blokkeert daar de linker rijstrook. En op de A20 richting Gouda nog 8 kilometer tussen Schiedam Noord en Rotterdam Krooswijk. Op de rijbaan naar Hoek van Holland 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en die Kerk aan de IJssel. A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven 4. A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat 3 kilometer tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder.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 I said goodbye to him I never talked to him again Then one sunny day I saw the old man's face Front page obituary was a millionaire He left his fortune to Some guy he barely knew His kids were mad as hell <laughs> But me, I'm doing well And I drop by today To just say thanks and pray And I left a six-pack right there on his grave And I said God is great, beer is good, and people are crazy.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 Barbara Street Records. Daar heeft zij een cd mogen opnemen. En dat wilde ik nog zeggen voordat ze begon te zingen. Deze Miley Cyrus, een nieuwkomer in de country scene. En misschien is het wel de familie van Billy Ray Cyrus.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 We're up on this stage, but you're the star. it's true. We want you to know this song's for you. Prachtig, eh? Joey and Rory and Zach Brown. This song's for you. Tracy Lawrence, Up to Him. Geschreven door David Kent en Tim Johnson. I'm there at 8, not 801. And I stay late to get it done And tolerate the boss's son Good jobs don't grow on trees There's even rumors going round They're gonna shut this factory down It's gonna kill this little town If they send it overseas You can hope for the best And plan for the worst If lightning doesn't strike you first knows what's gonna happen in the end. I just work like it's all up to me and pray like it's all up to him. I got that Friday paycheck in my hand. Light us a bite from Uncle Sam but no complaints I understand. It's the nature of the game. I pay the water bill, electricity, the mortgage and that policy that takes care of my family. Should the good Lord call my name? And I just hope for the best and plan for the worst. If lightning doesn't strike me first, woman in the end. I just work like it's all up to me and pray like it's all up to him. And at the end of the day, when I've done all I can, I drop to my knees and leave it all. best and plan for the worst if lightning doesn't strike me first.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 For your precious love. Het is al een oudere man aan zijn stem te horen. Merci. bijna een, eh, een gospel zou je eh, kunnen zeggen. Hè? Your for your precious love, Larry Chance. I still pledge alliance. Austin Hicks schreef het zelf. En het is ook een nieuwkomer. He's been bruised and battered, torn and tattered. Our flag has been there through it all. our sons and daughters, from many wars with honor. Yet there's those who wanna see her fall. I still pledge allegiance to the flag, to honor those who fought and died, to give us all we have. One nation under God, indivisible and strong. Yes, I still pledge allegiance to the flag Yeah, I still pledge allegiance to the flag Now it was flown after 9-11 As our nation prayed to heaven Somehow God would help us make it through We bowed to Tich Bin Laden But how quickly we've forgotten Just what it takes to see those prayers come true Concern that my country is dividing from inside. Well, help me see the day when I still pledge allegiance to the flag. Hey, I still weer trouw aan de vlag hoor, deze Austin Hicks. Maar ja, dat doet bijna elke Amerikaan als ze al van eh, high school afkomen.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 goodbye As I may never come back again Although I may hope Altenaar zelf geschreven en je hoort ook de lead vocals van diezelfde Dick van Altenaar. Hij heeft het zelf ook geproduceerd en heeft het op laten nemen door Ron Lieberten. She Daisy, zij hebben een bucket full of beautiful... Head under the watching beautiful In Osborne. Zij heeft het zelf geschreven hoor. Maar ja, dat zijn we onderhand wel gewend hoor. Van She Daisy. Bucketful of Beautiful. En hier heeft u weer Bob Meets Country.